Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Zo wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik... met het Pfizer- en Moderna-vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste dosis krijgen. Verder kunnen alle 55-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen en niet alleen kwetsbaren. Bijna de helft van de eerste lading Janssen-vaccins in Nederland gaat naar ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten. Dat heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Morgen worden ongeveer 80.000 doses geleverd. Daarvan gaan er 35.000 naar de ziekenhuizen. Met het vaccin van Janssen hoeven mensen maar één keer te worden geprikt. Deze week riepen brancheorganisaties het kabinet op om ziekenhuispersoneel sneller in te enten... omdat een overgroot deel nog geen vaccinatie heeft gehad. In China zitten 21 mijnwerkers vast in een ondergelopen mijn. Het probleem ontstond gisteravond tijdens werkzaamheden aan de mijn... in de noordwestelijke regio Xinjiang. Het lijkt erop dat de werkers werden verrast door het water. Acht mensen konden worden gered, melden Chinese staatsmedia. Twaalf van de 21 mijnwerkers die vastzitten zijn gelokaliseerd. Reddingsdiensten proberen het water weg te pompen om hen te kunnen bereiken. In een appartement in Los Angeles heeft een oma haar drie kleinkinderen dood aangetroffen. Ze waren alle drie jonger dan vijf jaar. De moeder is ruim 300 kilometer verderop gearresteerd. Ze was met de auto uit Los Angeles vertrokken en had onderweg een andere auto gestolen. Waarom is onduidelijk. Ook wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in het appartement... voordat de kinderen door hun oma werden gevonden.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 But I ain't going out like no perk, bitch. Get used to one style, yo, and I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead.